Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het incident in Hamburg in de buurt van Oranjefans had waarschijnlijk niets met voetbal te maken, zegt de politie. Een man liep dreigend tussen het publiek bij de reperbaan. Volgens de politie bedreigde hij agenten met een pikhouweel en waarschijnlijk een molotovcocktail. Agenten schakelden hem uit met een schot in zijn been. Hij ligt in het ziekenhuis. Hij zou psychische problemen hebben. Verder raakte niemand gewond. Het incident in Hamburg was kort voor de EK-wedstrijd van Oranje tegen Polen. En die wedstrijd won het Nederlands elftal met 2-1. Na een kwartier scoorde Polen en kwam Nederland op 1-0 achterstand. Weer een kwartier later maakte Cody Gakpo de gelijkmaker... en ruim in de tweede helft maakte invaller Wout Weghorst de 2-1. De volgende wedstrijd van Oranje is vrijdagavond tegen Frankrijk. Op de vredestop voor Oekraïne hebben 80 landen ingestemd met een slotverklaring... die als basis voor een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland moet dienen. Daarin staat zonder meer dat niet aan de grenzen van Oekraïne mag worden getornd. Rusland zei eerder alleen over vrede te willen praten... als Oekraïne bereid is bezet gebied op te geven. De Europese Natuurherstelwet komt er mogelijk toch... Oostenrijk wilde de wet eerst niet steunen omdat er in het land zelf verdeeldheid over is. Maar nu heeft de Oostenrijkse milieuminister toch besloten voor te stemmen. En daarmee lijkt de meerderheid van de EU-lidstaten de wet te steunen. Die moet de aantasting van de natuur in Europa stoppen... door onder meer strengere stikstofregels voor de landbouw. Morgen stemmen de EU-lidstaten over de Natuurherstelwet. Nederland gaat tegenstemmen omdat de Tweede Kamer de eisen voor natuurherstel onhaalbaar vindt. Het weer, buien, maar vanuit het westen wordt het droger. Het is 18 graden. Vanavond wordt het overal droog. Morgen in de kustgebieden droog en zonnig. In het binnenland veel stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt dan maximaal 20 graden.